Daardoor kon hij een backup van de database met alle transacties kopiëren. De server had niet de nieuwste software waarin het lek is gedicht. Voor zover bekend heeft de hacker geen misbruik van de gegevens gemaakt. Cheap Tickets geeft toe dat er is ingebroken, maar zegt dat het systeem inmiddels offline is gezet. Wikileaks stopt voor onbepaalde tijd met het publiceren van vertrouwelijke documenten. Wikileaks zegt dat er geen inkomsten meer binnenkomen door een blokkade van alle belangrijke instellingen in het betalingsverkeer, zoals Visa, Mastercard en PayPal. Wikileaks gaat de komende tijd hard op zoek naar sponsors en andere geldschieters om de toekomst van de site te waarborgen. Het Openbaar Ministerie heeft 14 jaar cel geëist voor de moord op miljonairsdochter Sandra Hazeleger. Haar man Bob H. heeft bekend dat hij Hazeleger begin dit jaar in Soesterberg met een hondenriem heeft gewurgd. Daarna reed hij met zijn auto naar de bossen rond Woudenberg en dumpte het lichaam van de vrouw in een sloot. Volgens zijn advocaat is er geen sprake van moord, maar handelde H. in een vlaag van verstandsverbijstering. De Nationale Overgangsraad in Libië heeft bekendgemaakt de omstandigheden rond de dood van Muammar Gaddafi te onderzoeken. Er wordt daarvoor een speciale commissie opgericht. Er zijn steeds meer aanwijzingen dat de oud-dictator direct na zijn arrestatie om het leven is gebracht. Diverse landen en mensenrechtenorganisaties dringen daarom aan op een onderzoek naar Gaddafi's dood. Het weer, het is zonnig en een graad of 12. Door de vrij stevige oosten tot zuidoostenwind voelt het een stuk frisser aan. Morgen zwaar bewolkt en regen. Dit was het NOS Journaal. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Er staan geen files. Er wordt op snelheid gecontroleerd op de A9 Alkmaar-Amstelveen tussen Alkmaar en Heemskerk.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 van ZFM. ZFM. What is love? like a weekend. up for free. everybody free. Lucy Lou with my girl Drew, Cameron D and Destiny, Charlie's Angels. Come on, come on, uh, uh, uh. Question: Tell me what you think about me.